Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Israëlische militairen zijn vannacht Libanon binnengevallen. In dorpen in het zuiden van het land zijn ze op zoek naar strijders van Hezbollah... die raketten afvuren op Israël. Correspondent Daisy Moor is in Libanon en praat je bij. Het doel zal zijn om eh, de tunnels van Hezbollah, infrastructuur, wapenopslagplaatsen eh, van Hezbollah te verwoesten in dat eh, gebied. En we horen dat het gaat om locaties rondom Kvarkilla, Giam, Odijse. Dat zijn dorpen dus in het zuiden dicht bij de grens. Hoe het er daar op dit moment aan toe gaat is onduidelijk. Er zijn bijvoorbeeld geen berichten over directe gevechten tussen Israëlische militairen en strijders van Hezbollah. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Er komt nauwelijks informatie uit het gebied. Een flinke groep Nederlanders heeft te weinig geld om van A naar B te komen. Van mensen met een laag inkomen wisten we al dat vervoer vaak een probleem is. Maar ook de groep die wat meer verdient kan niet altijd gaan en staan waar ze willen. Dat zeggen vervoersorganisaties. Het gaat soms om dat eh, mensen een, een, fiets voor hun kind niet kunnen financieren. Het kan een, een OV-kaartje zijn, maar ook zeker uh, auto-onderhoud. Daardoor komen ze in de knel als ze naar hun werk of school moeten... of als ze een afspraak hebben in een ziekenhuis een stukje verderop. Weer een stroomstoring in de provincie Groningen. Gisterochtend zaten dik 20.000 mensen even zonder stroom. En nu is het op een paar plekken weer raak. Het gaat om dorpen boven de stad Groningen, zoals Sauwert en Winsum. Het stroombedrijf hoopt dat iedereen rond deze tijd weer koffie en thee kan zetten. Het is door alle keurmerken en andere labeltjes soms lastig om tijdens het boodschappen doen gezonde keuzes te maken. In Terneuzen hebben ze daar iets op bedacht. Een supermarkt safari onder leiding van een voedingsdeskundige. Wat moet ik kiezen? Wat is een gezond product? Hoe moet ik boodschappen doen? Hoe doe ik goedkoop boodschappen, maar toch gezond boodschappen? Wat heeft u allemaal al geleerd? Nou, dat er toch dingen bij zijn waar je niet van verwacht. Dat er bijvoorbeeld heel veel suiker in zit of heel veel vet. En dat je echt eye-openers krijgt dat ik denk van, dat wist ik niet. De supermarktsafari is geregeld door de gemeente Terneuzen... om inwoners te helpen gezonder te leven. Het weer nog. Neem je regenpak maar mee als je de deur uitgaat. Want op veel plekken wordt het een kletsnatte dag. Met aan de kust vanochtend ook veel wind. Alleen in het zuiden is het vaker droog. Het wordt 12 tot 15 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een drukke ochtendspits met vooral veel lange dagelijkse files. De langste files staan op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knopend Kooimeer en Knopend Hotterpolderplein 17 kilometer met een half uur vertraging.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 Kamerleden en tech-experts zijn kritisch over Europese plannen... om appverkeer tussen burgers te scannen op beelden van seksueel kindermisbruik. Ze vinden dat een te grote inbreuk op de privacy van gebruikers. En bij een steekpartij in een supermarkt in Shanghai in China zijn drie mensen omgekomen.